Zes uur. Manning Sampersen eh, met het NOS-journaal. Harvey Weinstein wil schikken met een aantal vrouwen... die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. De filmproducent wil zo voorkomen dat ze hem voor de rechter slepen... in een civiele rechtszaak, meldt de Wall Street Journal. Volgende maand wordt volgens de krant over zeker twaalf zaken onderhandeld. De uitkomst daarvan verandert niets aan de strafzaken tegen Weinstein. De Amerikaanse president Trump heeft de dood van de Saoedische journalist Khashoggi bestempeld als de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van doofpotacties. Hij noemde het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd. Khashoggi kwam drie weken geleden om het leven in het Saoedische consulaat in Istanbul. Onderaannemers die pakketjes bezorgen zeggen actie te gaan voeren tegen PostNL. Ze willen hogere tarieven. De onderhandelingen daarover zijn volgens de Belangenvereniging van Bezorgers vastgelopen. De pakketondernemers waarschuwen nu dat cadeautjes voor Sinterklaas... mogelijk pas worden bezorgd als de pakjesavond voorbij is. President Trump en president Poetin ontmoeten elkaar op 11 november in Parijs. Het voorstel om onder vier ogen te praten komt van Poetin... zegt een beleidsmedewerker van het Kremlin. De presidenten van de VS en Rusland zijn die dag in Frankrijk... voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn gisteravond in Buckingham Palace aangeschoven bij het staatsbanket van koningin Elizabeth. Het was de afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar. Koningin Maxima droeg daarbij de tiara met de Stuart-diamant... die voor het laatst in het openbaar werd gedragen in 1972 door koningin Juliana. Ajax heeft in de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Benfica. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0 Masraoui maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de overwinning blijft Ajax de nummer 1 in de pool. Het weer. Vandaag is het bewolkt en vooral in het noorden en oosten van het land kan wat regen vallen.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 You're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Inside. control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again.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 love you much more than for life. Dance for life. Dance for life. Quench people them thirst. them first when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storms. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice. truth, and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life.